Daarover wordt vandaag gedebatteerd en gestemd. Als May mag blijven regeren wil ze met alle partijen overleggen... over een alternatieve Brexit-deal die ze dan maandag wil presenteren. In Europa is teleurgesteld gereageerd op het wegstemmen van de Brexit-deal door het Britse lagerhuis. Europese commissievoorzitter Juncker noemt de uitslag spijtig... en denkt dat het risico op een chaotische brexit nu groter is geworden. Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt de uitkomst niet verrassend, maar toch teleurstellend. Een Haagse apotheker opent vandaag een laboratorium boven zijn zaak... om zelf goedkopere geneesmiddelen te maken. Hij denkt alle 800 patiënten in Nederland met taai-slijmziekte... veel goedkoper te kunnen voorzien. Of dat mag, is niet duidelijk. Het in eigen huis bereiden van medicijnen door apotheken... mag volgens de wet op kleine schaal voor eigen patiënten... Maar wat kleine schaal inhoudt, wordt in de wet niet gespecificeerd. Minister Bruins voor Medische Zorg steunt het initiatief en opent het lab. Het is onduidelijk of de aanval op een hotelcomplex... in de Keniaanse hoofdstad Nairobi al voorbij is. Gistermiddag drongen terroristen het luxe Dusit Hotel binnen. Daarna verschansten ze zich. Afgelopen nacht meldde een Keniaanse minister... dat de situatie onder controle was... maar even later werden toch weer schoten gehoord. Bij de aanslag zijn doden en gewonden gevallen... maar hoeveel is niet duidelijk. Tennisser Kiki Bertens is uitgeschakeld op de Australian Open. In Melbourne verloor ze in de tweede ronde in drie sets van de Russische Pavluchenkova. Ook Robin Haase haalde de derde ronde niet. Hij ging in drie sets onderuit tegen de Tsjech Thomas Berdych. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met lokaal lichte regen. Het wordt een graad of 7. Morgen kans op hagel en natte sneeuw. En het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kun je nog gewoon doorrijden. Er staat wel een dagelijkse file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Je bent daardoor vijf minuten langer onderweg tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden.